Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Middelbare scholen blijven in ieder geval nog een maand op slot. Dat heeft premier Rutte net op de coronapersconferentie gezegd. Basisscholen en de kinderopvang mogen vanaf volgende week weer de deuren open. Maar middelbare scholieren moeten de komende weken toch nog vooral thuis hun laptopje openklappen voor de les. Als het kan, gaan natuurlijk ook de middelbare scholen zo snel mogelijk weer open. Maar dat zal in ieder geval niet voor 1 maart zijn. Dus na de voorjaarsvakantie. En altijd op anderhalve meter afstand. Op 23 februari is er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. En dan wordt er meer duidelijk over de middelbare scholen. En komt er snel een einde aan de avondklok? Dat is nog even afwachten, zegt premier Rutte. Vanwege de grote zorg over de Britse variant vragen wij nu het Outbreak Management Team aan ons... op basis van de laatste cijfers en de meest actuele kennis opnieuw te adviseren over het hele pakket aan maatregelen. Het kabinet verwacht dat advies eind deze week. Daarna beslissen ze pas over de avondklok. En er is ook ander nieuws. Alexei Navalny moet weer de gevangenis in. De grootste tegenstander van president Poetin stond in Moskou voor de rechter... omdat hij zich niet aan zijn meldplicht zou hebben gehouden. De uitspraak komt niet uit de lucht vallen, maar voor de oppositie is het toch een grote klap, zegt correspondent Iris de Graaf. Nu Naval nu voor 3,5 jaar de gevangenis in moet, is de oppositie haar leider kwijt. Degene die de protesten organiseert en die online een groot bereik heeft. De afgelopen twee weekenden gingen demonstranten de straat op om de vrijlating van Navalny te eisen. Bij de rechtbank zijn ruim 300 aanhangers van de politicus opgepakt. Honderdduizenden katten in Amsterdam en Alfa aan de Rijn moeten binnenkort verplicht worden gechipt en geregistreerd. Het gaat om een proef van minister Schouten, want jaarlijks raken in ons land ruim 38.000 katten de weg naar huis kwijt. Het weer nog best bewolkt vanavond, af en toe regen en in het noorden wat sneeuw. Het is 0 graden in Groningen tot 11 in het zuiden.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 Lid van de Preservation Hall jazzband uit New Orleans. En het nummertje dus Corazon te vinden op het album Cuba to Cuba van een paar jaar geleden. Een soundtrack bij een documentaire van de reis die de band maakte naar Cuba. En vandaag is de rode draad in het eh, programma Latijns-Amerikaanse vibes. Warme klanken, hartstochtelijke klanken in deze wat koude, kille tijden. welkom nogmaals bij ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. We werden meegenomen naar de jaren 40, 50 bijna... door de Amerikaanse trompetist met Mexicaanse roots... Gilbert Castellanos. Die eh, heeft vervuldig eh, samengewerkt met onder andere bassist John Clayton... die we hier in Nederland weer kennen van zijn werk met onder andere Louis van Dijk... maar vooral met het Metropoolorkest... En die Gilbert Castellanos die heeft meegedaan... of die doet nog steeds mee op allerlei eh, albums van bekende mensen in de jazz scene. Winter Marsalis, Gianna Kroll, Michael Bublé, Christian McBride. Maar af en toe heeft hij tijd om met zijn eigen band... Eh, plaatjes te maken. En dat zijn altijd fraaie albums, eh, kan ik je vertellen. Dat nummer, Latinza Hora, komt van zijn album Underground uit de 2006. Het eh, origineel van dat eh, nummer komt trouwens uit de Libanon... van de zangeres Fayrouz. de Edith eh, Piaf, zo'n beetje van het Midden-Oosten. de vrouw van die trompetist Gilbert Castellanos. Nomen dias nada, zeg maar, niets meer. En eh, daarvoor hoorde je dus die Gilbert Castellanos nog een keer in een nummertje heette eh, Chula Juana. Eh, van het album, deze twee nummers, The Federal Jazz Project dat is een soort van soundtrack bij een toneelstuk over de ontwikkelingen... rondom een eh, nachtclub op Broadway vanaf de jaren 30 tot aan het heden... waarbij allerlei eh, personages voorbij komen. Van communisten tot junks tot aan Mexicanen en white supremacists. Uh, interessante figuur die Gilbert Castellanos en de geweldige trompetist... zei het al, de Latin Vibes lopen als een eh, rode draad door het eh, programma van vandaag. Wat doe ik nog meer? Nou, ik heb eh, wat nieuwe releases. Dat wil zeggen releases die ook afgelopen jaar nog zijn uitgekomen. 2021, daarvan de albums heb ik nog niet kunnen beluisteren. Maar nog wel wat albums openstaan van vorig jaar die de moeite waard zijn... om onder jullie aandacht te brengen. Ehm, hier luisterde je naar een kokende versie van eh, eh, Besame Mucho... Eh, door de Nederlandse boogie-woogie en jazzpianist Rob Aangebeek... Uh, geweldige vertolking van het hele bekende nummer te vinden op een album van hem. The Very Thought of You van zo'n 12, 13 jaar geleden op een Japans label, het Venus label, meen ik. die Japanners die hielden eigenlijk de jazz vanaf de jaren 90 een beetje in leven. Eh, daar werden nog heel veel platen opgenomen, vooral ook door eh, Amerikanen. had your chance to snatch me Almost let you catch me I found out you weren't the girl you seemed to be I couldn't live without you And that crazy way about you But now when I say crazy, I mean literally I don't park in long-term parking Because I'll make this short you're soon to be embarking toward your last resort. I know you dig the landscape of my vast domain. So take a lot of pictures. It looks like rain. tried to give you chances to curb your strange advances. My conversations always end with flying plates. Demanded all those mandates, then wanted all my bandmates. And now I know you're really wanted in 360. flattering progression from dating to obsession began with little cards with hearts and hallmark quotes at first it seemed romantic but soon became pedantic when you began to send my parents ransom don't park in long-term parking because I'll make this short. You're soon to be embarking toward your last resort. I know you love to practice to low in grins refrain. So take a lot of pictures. It looks like rain looks like rain. It looks like rain. Looks like rain. Amerikaans van John Pizzarelli. Hij kwam eh, in mijn vorige uitzending de special, de Top 2020 cover-up special aan de beurt. Eh, een begnadigde gitarist en eh, zanger en zoon van Bucky Pizzarelli. Ehm, die Top 2020 cover-up wordt ver buiten de grenzen van Zandvoort beluisterd. Dus daar gaan we eh, vrolijk mee verder in 2021. Eh, Daar eh, ga, ga, je tweede uur wat van horen. De top 2021 cover-up wordt het dan natuurlijk. Ja, de tune van de nieuwe albums. Ik begin met eh, Antonio Aldolfo. Kakshanga eh, heet het uh, nummer. Een vrij nummer. Ik ga er zo wat over vertellen. Luister eerst maar. luistert nog steeds naar ZFM Jazz. En je luisterde naar een eh, song van een eh, nieuw album van Antonio Adolfo. Eh, Antonio Adolfo is een Braziliaanse pianist, arrangeur, componist. schreef heel veel <clears throat> songs voor Braziliaanse vocalisten. En op zijn laatste album brengt hij een eerbetoon aan Milton Nascimento. het album heet dan ook Celebrating the Music of Milton Nascimento... Dus dat is echt een eh, heel fraai album, kan ik je aanraden. En ik ga door met nog een eh, nieuw albumtje van eh, een Spaanse zangeres... die al lang in Duitsland woonachtig is, Blanca Núñez. Een nummer dat niet te versmaden is. Hoi. weer een instrumentaal eh, eerbetoon aan een zanger. Ditmaal uit de saxofoon van Miguel Zenon. Eh, aan zijn eh, eerbetoon aan de Puerto Ricaanse vocalist Ismael Rivera. Ehm, zijn eilandgenoot en salsa-zanger die in de jaren 60 tot met 80 de nodige hits had in de Cariben. Ehm, deze Ismael Rivera. En het album van die Miguel Zenon heet Sonero. En dat eh, nummer werd voorafgegaan dus door die Spaanse zangeres... Ehm, ehm, moet ik even kijken, haar naam... Ehm, eh, Blanca Núñez, ja, eh, de, van haar laatste album. Een heel fraai album dat getiteld is En Tierra. at you and suddenly Something in your eyes I see Soon begins bewitching me It's that old devil moon That you stole from the skies It's that old devil moon in your eyes You and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the night, blazing their light, can't hold a candle to your razzle dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. Wanna cry? Wanna croon, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, oh, devil moon. you and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the night blazing their light can't hold a candle to your eyes. You got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. Why? wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. je kent het waarschijnlijk in de uitvoering... de instrumentele uitvoering van Miles Davis... of nog eerder de vocale uitvoering van Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra. Maar deze uitvoering komt van Tony Travis. En dat was een eh, Amerikaanse acteur en crooner... die een kortstondige loopbaan had in de jaren 50, 60 eh, in de, van de vorige eeuw maar daarna snel eh, van het eh, toneel verdween. Dit eh, nummertje of dit album, dat heette in 1957 See Your Face Before Me. Dat kun je vinden op een reissue van The Best Voices, Time Forgot. That early morning special Come flying through this town walls began to rumble. The rafters will crown. You can hear those mammals howling and the roosters climb the trees. That early morning special brought a good man to his knees. Hey, Mr. Engine Driver, I know that beast won't stop. Well, I pray you slow it down some, for you mount that old hilltop. Well, down here in the valley, where most of us do live, that fat pissed juggernaut will always get his way. Hey! drop one early Tuesday morning. He had a big old shock. Old lady dragged her suitcase right out the front door. Now the early morning special won't drop mail there anymore. Morning Special. Swingadelic, een van de meest swingende bands van eh, New York. Al actief sinds uh, eind jaren 90. En eh, ieder album staan, staat weer vol met pareltjes zoals deze. Dit is een album, ik meen van een jaar of 13 geleden. Another Monday Night uit 2007. Inderdaad, van dat geweldige ensemble Swingadelic. Eh, het eerste uur zit er alweer bijna op. Ik breng je vandaag warme vibes, Latin-Amerikaanse vibes. Ook in het tweede uur ga ik daarmee door. Eh, dan kun je verwachten bijvoorbeeld eh, Tito Puente, Cecilia Cruz, Celia, Celia Cruz... Arturo Sandoval, de Top 2021 cover-up, nog een nieuwe release. Dus genoeg om te blijven hangen, te blijven zitten bij de warme kachel... op deze vrieskoude zondagochtend. Ik ga eruit met uh, Daphnis Prieto, Big Band... Eh, die eigenlijk eh, ja, de, de, de big band sound van de jaren 40, 50 eh, een, in een nieuw jasje steekt. Het is een drummer, een Cubaans-Amerikaanse drummer... en een ja, van de beste Latijns-Amerikaanse big bands heeft hij op dit moment. Una Ves Mas heet het nummer. Daphnis Prieto Big Band. Tot zo in het tweede uur. Mijn naam is Edward Rauhorst.